Partijleider Wilders wil nog steeds dat de AOW-leeftijd op 65 blijft, maar een kabinet waar de PVV in kan zitten zal ik op dit punt niet kapot laten gaan als het alternatief een coalitie is met de PvdA, zei hij vanochtend. Wilders wil een kabinet van VVD, CDA en PVV. VVD-leider Rutter wil nog niet reageren op de opmerkingen van Wilders over de AOW. Ik neem wel de enorme overwinning van de PVV waar, zei hij. De meeste fracties zijn op dit moment in vergadering bij elkaar. Ze praten over hun inzet bij de formatie. Het CDA moet ook een nieuwe fractievoorzitter kiezen... nu partijleider Balkenende is opgestapt. De ministers Verhagen en Klink lijken de belangrijkste kandidaten. Vanochtend stapte ook CDA-voorzitter Van Heeswijk op. Hij wordt voorlopig opgevolgd door de secretaris Bleker. De koningin begint vanavond haar eerste gesprekken. Ze praat al met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... en de vicepresident van de Raad van State. Het Joegoslavië-tribunaal heeft zeven officieren hoge straffen opgelegd voor hun rol in de genocide in Srebrenica. Twee Bosnisch-Servische officieren kregen levenslang. Onder de veroordeelden zijn oud-medewerkers van de nog voortvluchtige legerleider Radko Mladic. In 1995 werden in en rond Srebrenica ruim 7000 moslims gedood. Het proces was een van de omvangrijkste zaken die het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag tot nu toe heeft gehouden. De koers van het aandeel BP daalt al dagen achtereen. Beleggers willen van het aandeel af vanwege de olieramp in de Golf van Mexico. Het olieconcern moet waarschijnlijk ruim een miljard euro schadevergoeding betalen aan de Verenigde Staten. Inmiddels heeft BP ruim 40% van zijn beurswaarde verloren.